Ze zei gisteren in de Telegraaf dat een gebrek aan integriteit en normbesef bij ondernemers... een van de oorzaken zijn van de economische crisis... In een brief aan de minister schrijven de voorzitters van de organisaties dat Van der Hoeven in het wilde weg beschuldigend op ondernemend Nederland schiet. We gaan ervan uit dat we de komende tijd de gelegenheid hebben om dit misverstand, laten we daarvan uitgaan, uit de wereld te helpen. Al dus VNO, NCW, MKB en LTO. De veiling van de inboedel van de Entertainment Group heeft 525.000 euro opgebracht, zegt het veilinghuis BVA Auctions. Bijna 1200 voorwerpen gingen onder de hamer. Het meest werd geboden op de domeinnamen van de Entertainment Group en op enkele gouden en platina platen van onder andere Marco Borsato en Guus Meeuwers. De internetveiling begon vrijdag en duurde tot afgelopen avond. De opbrengst is bij lange na niet genoeg om de schuldenlast van de entertainmentgroep af te lossen. Het bedrijf van Borsato ging eind september failliet met een miljoenenschuld. De sponsor van RKC praat deze week verder met de burgemeester van Waalwijk om een faillissement van de voetbalclub te voorkomen. Geldschieter Mandenmakers vraagt de gemeente de huur van het stadion verder te verlagen. Ook bespaart de noodleidende voetbalclub veel geld als de hypotheek met 10 jaar wordt verlengd, zegt Mandenmakers. RKC verkeert in geldproblemen en heeft een huurachterstand bij de gemeente. De afgelopen dag hebben supporters van de club een petitie aangeboden aan burgemeester Kleingeld. Die wil de huur van het stadion wel verlagen, maar is niet van plan om de huurachterstand kwijt te schelden, wat veel supporters wel willen. Het weer overwegend bewolkt op de meeste plaatsen droog.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 His hands are the toys you gave to fill his heart with delight. And in the ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life.